uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Door hevige bosbranden in de Siberische regio, regio Krasnojarsk... zijn de afgelopen dagen zeker zeven doden gevallen en 19 gewonden. Onder de gewonden zijn zes brandweermannen, meldt persbureau TAS. In het gebied werden ruim 270 brandhaarden geteld... en meer dan 800 huizen en gebouwen werden verwoest. Het bluswerk wordt bemoeilijkt door de harde wind... maar volgens de autoriteiten zijn alle branden nu onder controle. In de regio is de noodtoestand uitgeroepen. Het Verenigd Koninkrijk trekt nog eens ruim anderhalf miljard euro uit... voor militaire steun en hulp aan Oekraïne, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Daarmee verdubbelt de Britse regering de steun bijna. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten aan een conflict... sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. Eerder stuurde het Verenigd Koninkrijk onder meer al anti-tankraketten en luchtverdedigingswapens naar Oekraïne. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Russen mensen ontvoert en verhindert dat ze, door Oekraïne, dat ze naar door Oekraïne gecontroleerde gebieden verhuizen. Bij een steekpartij in windschoten is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer is volgens RTV Noord met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er nog meer gewonden zijn, is volgens nog onduidelijk. Het dodental als gevolg van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 27. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden de Cubaanse autoriteiten. Er raakten 81 mensen gewond. De explosie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer. In de ochtend is het nog vrij fris, maar uiteindelijk breekt de zon door en wordt het maximaal 20 graden.